Ja man, al mooie komt tot een eind. Dit is het bewijs. Kom uit het land van fuck, verkeerde nummer. Vroeg een girl op een deed kreeg het verkeerde nummer. Joost Klein wil niet rijden in een hummer. Ik verbrand in de zon, dus ik fuck niet met de summer. Friesland is een gekke plek. Je bent pas cool als je een John Deere trekker hebt. In de spiegel tegen mezelf, ik battle rap. Heb een nieuwe coupe, ik voel me M&M. Of en of Britney Spears Sta puk op op, zo van daar is hij weer Ben jarig, mezelf ik feliciteer Ben bang, heb mezelf geïntimideerd. Ik was even een tijdje weg. Was met mijn eigen in gevecht. Maar ik heb het met mezelf bijgelegd. Ik heb grenzen verlegd, wat de ander ook zegt. Geen tijdsbesef, de stad is stil. Nog een tabakka, dat is wat ik wil. Pakka top notch, Hey, wat is de deal? en snort, net als Dr. Phil Ben een menace to society, ik luister wat malgap goede killstreak, ja ze denken dat ik wall heb Misschien word ik ooit vader, tot die tijd speel ik zelf mijn balzak Ik ben dankbaar, voor alles wat ik wel heb maar soms voelt mijn leven als een belspel Ik heb mezelf van besteld bij Telcel Voel mijn DHL, want het ging best snel Eerst was ik elke dag high Nu zit Camel Blue met een koffie erbij Pretty fly for a white guy Na al die heb ik nog steeds breinpijn Jij haat mij, eerlijk heb je niks te doen Ik ben de living proof, de kuip bij Liverpool Yo, is klein, ik had twee jaar geen living room Ik doe mijn masker niet af, net als MF Doom Vroeger kwam er niemand op mijn feestje Nu heb ik duizenden vrienden Ik dank jullie allemaal, bedankt man meiner Brudi. Shouts out Stuntje, shouts out Wim Hof, shouts out to Jack Perron in South Africa. Shouts out to Absol. shouts out Nathan Vanderkunst. Damn, shouts out Enzo Knol. Shout out you for listening to my album. I fucking love you, man.